Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van de hotelbrand in een Turks skiresort is opgelopen tot 76. Tientallen mensen raakten gewond. De eigenaar van het hotel en drie andere mensen zijn opgepakt. Het gaat om een hotel in de plaats Kartalkaya in het noordwesten van Turkije. Er waren in totaal naar verluid 237 gasten in het grotendeels houten gebouw. Het was druk omdat veel studenten in Turkije vrij waren. Binnen de regeringspartij VVD groeien twijfels over het behouden van de Nederlandse vuurwerktraditie. VVD-leider Jesselgus spreekt over een dilemma. De VVD-fractie in de Tweede Kamer is officieel tegen een verbod... maar zal voorafgaand aan een Kamerdebat eind deze maand over de afgelopen jaarwisseling... zijn standpunt opnieuw bepalen. Een eventuele koerswijziging van de VVD zal overigens op korte termijn... niet tot een algeheel vuurwerkverbod leiden. De andere drie regeringspartijen voelen vooralsnog niets voor een verbod. De Britse prins Harry lijkt bereid zijn rechtszaak tegen krantenmagnaat Rupert Murdoch te schikken. Dat bleek op de eerste zittingsdag toen advocaten van beide partijen de rechtbank om uitstel vroegen om te onderhandelen. De zaak draait om het afluisteren van de telefoons van Harry en vele andere prominenten tussen 1996 en 2011. Daar is het mediaconcern al voor veroordeeld. Harry wil nu aantonen dat de hoogste bazen wisten van het jarenlang systematisch afluisteren. De wolvin, die gisteren in een schuur in het Gelderse dorp Hengelo werd gevonden, is mogelijk eerst aangereden. Gisterochtend deed een automobilist melding van een aanrijding met een wolf. De politie heeft daarna geen contact meer kunnen krijgen met deze melder. En nadat ze was gevonden in de schuur is de wolf onderzocht en blijkt nu een jaar of vijf oud te zijn. Omdat ze geen ernstige verwondingen of botbreuken had, is het dier gistermiddag verdoofd en teruggezet in het bos.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 shivering breeze, birds in the trees, children out at play, and the break of day. May this feeling stay within my soul. I'm in love, yes, in love. With strangers I greet while out on the street. Each face I see. Welkom terug bij CFM Jazz. En ik ben begonnen eh, waar we zijn gestopt het vorige uur... met I'm in Love van Abby Lincoln en Stan Dit is CFM Jazz, tweede uur. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb het programma vandaag samengesteld en presenteer het. En ik ga verder met uh, Ray Draper Quintet... featuring John Coltrane, een album uit 1957. Het is het tweede album van de jazz Ray Draper. Hij was 17 ehm, op dit ehm, moment dat ze dit album opnamen. Zijn hele carrière staat eigenlijk volledig in het teken van zijn drugsgebruik. Hij was al vroeg verslaafd, heeft gevangen gezeten... en eh, toen hij weer terugkwam eh, laat in de 60 jaren... begon hij weer te spelen en maakte hij de eerste jazzrock fusion band... En dat was eigenlijk net voordat Miles Davis zijn eh, beroemde album Bitches Brew maakte. En ehm, ja, dat eh, was hij dus eigenlijk net voor. Maar hij was mede door zijn eh, drugsgebruik... Eh, was zijn carrière eigenlijk op een laag pitje beland. En dat bleef het eigenlijk. Hij speelde later wel weer... Ehm, maar begon ook weer drugs te gebruiken. En heeft zo periodes op en aangekend in de, in de jazz. Ik ga een nummer draaien dat heet Clifford's Kappa. Ray Draper Quintet. Draper op de Tua, vergezeld door onder andere eh, John Coltrane. Het nummer heet Clifford's Kappa. Ik ga verder met een drieluik. Ik was eh, wat door de collectie aan het bladeren en ik kwam zoveel mooie nummers tegen... dat ik dacht, ja, het is wel eens leuk om echt drie hele verschillende uitvoeringen te zoeken van een eh, bekend nummer. En het nummer wat ik uitgekozen heb voor vandaag is Honeysuckle Rose. Ja, door zoveel artiesten gecoverd. En ik heb uitgekozen Stefan Grappelli... Het komt van zijn album Live at the Blue Note uit 1995. Ik heb daarna Vets ehm, Fats Waller, I Got Rhythm uit 1996. En tot slot van het drieluik luik eh, Lina Horn het, van het album Green Wave uit 2016. ga te luisteren naar drie hele mooie uitvoeringen van Honeysuckle Rose. your tasty lips, the honey valley drips, your confection goodness knows, honeysuckle rose. And I know the reason why you're much sweeter, goodness knows. Honeysuckle rose. I don't buy sugar. You just have to touch my cup. You're my sugar. It's sweet when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips. Your confection, goodness knows, honeysuckle rose. Every honeybee sighs with jealousy when they see you out with me, I can't blame them. Goodness knows you, my honeysuckle rose. When you're passing by, flowers droop and sigh, and I know the reason why. You're sweeter. honeysuckle rose. Don't buy sugar. You just have to touch my cup. You, my sugar. Gee, it's sweet when you stir it up. I, ah, when I'm taking sips from your tasty lips. See. sunshine. Goodness knows you're my honey Dat was Lina Horn met Honeysuckle Rose. En daarvoor Fats Waller met Honeysuckle Rose. En daarvoor Stefan Grappelli met Honeysuckle Rose. Een drieluik. En ik heb het volgende drieluik al eh, voor de volgende uitzending al klaar liggen. Dat wordt ook weer een hele mooie. Ik ga verder met ehm, Nancy Wilson en The Great Jazz Trio. Een album uit 1992. Eh, het heet What's New. En dat Great Jazz Trio bestaat uit ehm, Jimmy Cobb op drums... op piano Hank Jones en ehm, op bas Eddie Gomez. Het nummer heet It's Alright With Me en uh, op zang natuurlijk Nancy Wilson. It's the wrong time and the wrong place Though your face is charming, it's the wrong face It's not his face, but such a charming face That it's alright with me. It's the wrong song in the wrong style. but your smile is lovely, it's the wrong smile. It's not his smile, but such a charming smile. And it's alright with me. You can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you someone I'm trying so hard to forget. Don't you wanna forget someone too? It's the wrong game with the wrong chips. Though your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not his lips, but they're such tempting lips that if some night you're free, dear, it's alright. Yes, it's alright. face. It's not his face, but such a charming face that it's alright with me. It's the wrong song in the wrong style, though your smile is lovely. It's the wrong smile, it's not his smile, but such a charming smile that it's alright with me. You can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted someone I'm trying so hard to forget? Don't you wanna forget someone too? It's the wrong game with the wrong chips. Though your lips are tempting, they're the wrong lips. They're not his lips, but they're such tempting lips that if some night, some night you're free. Nancy Wilson met het Great Jazz Trio. It's Alright With Me. Ik ga een eh, sprongetje in de tijd maken. Ik ga naar Javon Jackson. Javon Jackson is eigenlijk bekend geworden toen hij eh, bij eh, Art Blakey ging spelen. Hij zat op school en ging daar vanaf ehm, eind jaren 80 om bij Art Blakey te kunnen spelen. En heeft daar enige tijd gespeeld. Is toen verder zelf gegaan. Heeft in 1992 zijn eigen debuutalbum uitgebracht. En is verder gaan eh, met een aantal grote artiesten... waaronder eh, bijvoorbeeld Christy McBride, Lonnie Liston en nog een aantal anderen. Hij is onder invloed van Joe Henderson eh, zijn stijl gaan ontwikkelen. heeft een stijl die hardpop combineert met een beetje soul en een beetje funk... En het nummer wat ik ga draaien heet Don't You Worry About a Thing. En het komt van zijn album Pleasant Valley uit 1999. Javon Jackson. luistert naar Javon Jackson met Don't You Worry About A Thing. Ik heb ehm, al eerder um, nummer gedraaid van het album The Shark van Itai Chris. Een uh, <clears throat> jazzfluitist die er eh, aan de weg timmert. Het album komt uit 2011. Hij eh, gebruikt een beetje Zuid-Amerikaanse klanken en hij heeft eigenlijk een geweldig album gemaakt. En ik heb er nog een nummer van uitgekozen. Het heet Brisa, Itai Chris... Chris met Brisa van het album The Shark uit 2011. Ik ga verder met Toshiko Akiyoshi. Ik had het al gezegd, ze was eerst getrouwd met Charlie Mariano... en daarna, is, ze, eh, na haar scheiding, is ze verder gegaan met Lou Tebekin. En ze traden natuurlijk ook samen op in het Toshiko Akiyoshi Jazz Orchestra... featuring Lou Tebekin. Het album komt uit 1992 en het is een live album Carnegie Hall Concert. En de titel heet heel toepasselijk How do you get to Carnegie Hall? Toshiko Ayoshi, Akiyoshi Jazz Orchestra featuring Lou Tebekin. Chico Akiyoshi Jazz Orchestra met Lute Becken. Misschien wel leuk om te vertellen. Begin maart eh, ga ik samen met Peter de Boer een uitzending maken... geheel gewijd aan eh, big bands. Daarover natuurlijk later meer. En, eh, en dat, dat, gaat een heerlijke uitzending worden... waar we alle twee vanuit ons eigen perspectief... platen gaan selecteren en gaan presenteren. Ik heb nog een eh, big band eh, klaarstaan. Oliver Nelson, de Swiss Suite uit 1971. Opgenomen op het Montreux Jazz Festival. Een uh, all-star band met onder andere Charles Tolliver op trompet... Stanley Cowell op piano, Gato Barbieri op tenorsax... Eddie Cleanhead, Vincent op altsax en Richie Cole op trompet. Het album heeft een geweldige uitvoering van de Swiss Suite. duurt bijna 27 minuten... Ja, dat is te lang voor deze uitzending. Misschien ga ik er wel eens een andere keer een stukje van draaien. Voor nu Stolen Moments van Oliver Nelson en uit de Swiss Suite. luistert naar de big band van Oliver Nelson... op het Montreux Jazz Festival in 1971. Dit was CFM Jazz voor vandaag. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb het vandaag samengesteld en gepresenteerd.